Morat El-Wakili met het NOS-journaal. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zal gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zeggen de Verenigde Staten over informatie te beschikken... waaruit blijkt dat Iran deze maand nog drone-trainingen gepland heeft staan... voor eh, Russische troepen. Drones spelen een belangrijke rol in de strijd in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. De Britse conservatieve partij maakte op 5 september bekend... wie Boris Johnson opvolgt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben elf conservatieve parlementsleden gezegd... partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace... moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De stemming voor deze ronde vindt aanstaande woensdag plaats. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenfoto getoond... die de nieuwe James Webb ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte... nog dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit is waargenomen. De James Webb ruimtetelescoop kostte 10 miljard dollar om te bouwen. De Drentse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat zaterdag niet door... De politie heeft te weinig agenten om het evenement te begeleiden... door mogelijke boerenprotesten in het hele land. Slag om Norg is een officiële wedstrijd van de internationale wielerunie UCI. En daarom moeten er agenten van de landelijke eenheid bij zijn. Maar die zijn er niet genoeg. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI.